Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Echt spannend was het al niet meer, maar nu weten we het zeker. Mark Rutte wordt de nieuwe baas van de NAVO. Hij is voorgedragen door de ambassadeurs van alle lidstaten. Politiek verslaggever Wilma Borgman denkt wel dat Rutte de juiste man voor de job is. Vooral omdat hij goed is in deeltjes sluiten. Dat met iedereen overweg kunnen. Hij slaat een arm om de schouders van Donald Trump. Maar hij slaat ook een arm om de schouders van eh, Zelensky. Dus hij kan met iedereen overweg. Hij kan altijd compromissen bedenken. En ik denk dat dat wel iets is wat ze bij de NAVO ehm, kunnen gebruiken. Rutte kan eerst nog even lekker uitrusten. Volgende week is hij demissionair premier af. En hij begint officieel pas op 1 oktober bij de NAVO. De enig overgebleven advocaat van Ridouan Taghi stopt ermee. Volgens Michael Ruperti wordt zijn integriteit in twijfel getrokken als advocaat... omdat hij Taghi verdedigt. Daardoor kan hij zijn werk niet meer goed doen, zegt hij. Vandaag gaat het hoger beroep in het Marengo-proces verder. Ridouan Taghi kreeg eerder levenslang voor onder meer de opdracht voor vijf moorden. Het is code rood bij Vitesse. De club staat zo erg in de min dat de KNVB ze uit het profvoetbal heeft geknikkerd. Vitesse kan nog in beroep, maar dat komt misschien te laat. De bankrekening is zo goed als leeg, zegt de directeur. Er is nog voor anderhalve week geld. Daarna kan Vitesse de rekeningen niet meer betalen. Er dreigt dus een faillissement. En Oranje keert met een kleine kater terug naar hun trainingskamp in Wolfsburg. Gisteren verloren ze met 3-2 van Oostenrijk. De training vandaag die wordt geskipt. In plaats daarvan spelen ze een wedstrijd, weet mijn sportcollega Thierry Boon. Nee, geen NK-duel, maar gisteren werd bekend dat de training is geschrapt... en Oranje een oefenwedstrijd achter gesloten deuren speelt in Wolfsburg. En dat gebeurt dan tegen TSV Havelse is een ploeg die uitkomt eh, op het vierde niveau in Duitsland. Dus het lijkt me dat ze dan weer een beetje aan het goede gevoel kunnen werken. Want die zullen ze toch echt wel winnen. wie onze tegenstander wordt in de achtste finale weten we vanavond. Dan zijn de laatste groepswedstrijden. Waarschijnlijk wordt het Engeland. Het weer nog opnieuw een warme dag met veel zon. Vanmiddag zijn er wat stapelwolken, maar het blijft droog.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 De band werd al snel bekend om hun harmonieuze zang en country rock geluid. Hun debuutalbum Eagles uit 1972 bevatte hits zoals Take It Easy en Witchy Woman. Triple Play, sterren van toen. De naam de Eagles werd gekozen tijdens een trip naar de Mojave-woestijn. Geïnspireerd door de adelaars die ze daar zagen. Peaceful Easy Feeling staat scherp. I like the way your sparkling earrings lay against your skin so brown. sleep with you in the desert tonight with a billion stars all around. Cause I got a peaceful, easy feeling, and I know you won't let me down. Cause I'm but she can't take you anyway. You don't already know. I get a peaceful Met hun derde album, On The Border, begonnen de Eagles een harder rockgeluid te ontwikkelen. Hun volgende album, One of These Nights uit 1975, was een groot succes en bevatte hits zoals Lion Eyes en Take It To The Limit. En als eerste song, One of These Nights. In dit programma ook aandacht voor de klassiekers. just gets lonely. I guess every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening. an old friend who's feeling down. But he knows where she's going she's leaving. She is headed for the cheating side of town. You can't. town, a boy is waiting with fiery eyes and dreams no one could steal. She drives on through the night, anticipating, cause he makes her crazy. She thinks about. Naast Hotel California werden ook New Kid in Town en Live in the Fast Lane hits. Tijdens deze periode verliet Bernie Ledden de band en werd vervangen door Joe Walsh. En Randy Meisner werd vervangen door Timothy B. Smith. damn thing. walk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. something interne spanningen en persoonlijke conflicten leidden tot het uiteenvallen van de band in 1980. Hun laatste album voor de breuk, The Long Run, uit 1979, bevatte hits zoals Hard Day Tonight en I Can't Tell You Why. Maar nu eerst de titelsong van het album. Triple Play. 1994 kwamen de originele leden weer bij elkaar voor een reuniealbum en tour, getiteld Hell Freezes Over. De band bleef succesvol touren en bracht in 2007 hun eerste studioalbum in 28 jaar uit, genaamd Long Road Out of Eden. How Long is daarvan afkomstig. De Eagles blijven een invloedrijke en geliefde band, ondanks het overlijden van Glenn Frey in 2016. De band gaat door met optredens waarbij Deacon Frey Glenn's zoon en Vince Gill zich bij hen hebben aangesloten. De invloed van de Eagles op rock en country is onmiskenbaar en hun muziek blijft populair bij zowel oude als nieuwe generaties fans. En hopelijk komen ze terug op hun besluit dat ze onlangs hebben genomen en blijft ons een afscheid bespaard.